9 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Eurovoorzitter Dijsselbloem heeft zojuist op een persconferentie in Brussel gezegd... dat de deur voor Griekenland open blijft. Hij sprak na afloop van informeel beraad van de eurolanden, maar zonder Griekenland. Vanmiddag klapt het overleg met Griekenland... waardoor een vertrek uit de eurozone een grote stap dichterbij is gekomen. Dijsselbloem zei dat de eurolanden vastbesloten zijn om de stabiliteit van de euro te waarborgen. Wat dat betreft staat de Europese Monetaire Unie er veel beter voor dan voor de crisis van de laatste jaren, zei hij. In Kuwait-stad hebben duizenden mensen de begrafenis bijgewoond van de 27 slachtoffers van de aanslag van gisteren op een Sjiitische moskee. Veel aanwezigen wapperden met de nationale vlag van Kuwait. Anderen hadden zwarte vlaggen bij zich als teken van rouw. Bij de aanslag na het vrijdagmiddaggebed kwamen 27 mensen om het leven. De aanslag is opgeëist door Islamitische Staat. In Taiwan zijn meer dan 200 mensen gewond geraakt door, door een brand tijdens een festival in een amusementspark. Ruim 80 bezoekers liepen ernstige brandwonden op toen vanaf het podium gekleurd poeder de lucht in werd gespoten. Waarschijnlijk raakte het poeder de hete lampen, vatte het vlam en ontstond er een stofexplosie. De gewonden hebben vooral brandwonden. De reddingswerkers waren urenlang bezig om gewonden weg te dragen. Het amusementspark in de stad Nieuw-Taipei is gesloten. De 11e editie van de Nederlandse Veteranendag heeft in Den Haag bijna 100.000 bezoekers getrokken. Aan het traditionele défilé deden ruim 5.000 veteranen mee. De dag begon met een ceremonie in de Ridderzaal. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander, premier Rutte en minister van Defensie Hennis. Op het Binnenhof werden tientallen veteranen gedecoreerd. Nederland stelt zo'n 117.000 veteranen. Het weer helder en zonnig. Vannacht koelt het af tot 11 graden. Morgen eerst zon, later van het westen uit bewolkt en kans op een bui. Maandag ook nog een bui, daarna overwegend droog en wordt het geleidelijk tropisch warm. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. en zomerhit is de zomer van ZFM. Met, nu de Nightwalk. Zaterdagavond het beste van dance en R&B in de mix. De mix. De ZFM's Nightwalk.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 En het derde uurtje gaan we naar Italië. Met DJ Kelly Met de beste van de clubs uit Italië. Als opening horen we Rudimental. Samen met Annie Marie en uh, Will Hart met uh, Rumor. Onderweg zo meteen SFB met Je kan chillen met mij.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 Heel sick, zo sick, hachu. Kan niet snitchen, nee, dat is taboe. Veel stroom met mijn Pikachu. Ben vrij, nigga, look at you. Jij weet, ik ben down en dat weet je. Ik weet, jij bent down en dat weet je. Soms doe ik als ik down en dat weet je. Kom ik daar, ben ik down en dat weet je. Hey, jouw vriendje die is een hater, waarom is die nigger nou boos? Hey, schatje, ik wil niet te ver gaan en daarom hou ik je nu close. It was a hundred million dollars and a bad chick. Imagine this a muscle some nights it felt like that I had it. Back on the mattress, staring at the ceiling, trying to connect the dots, but it's all making those attachments. I'm talking dreaming so hard, some nights it felt like draft day. You know, my. My stepbrother used to flip them bags outside the crib like it was trash day. No Kim K, buddy bag, yeah, yeah. But when you get it fast slow down, don't crash. With all the drive in the world, swear you still need gas. Look, think about it. Close your eyes, dream about it. Tell your team about it. Go make million dollar schemes about it. Success is on the way, I feel it in the distance. Used to look up at the stars and be like, ain't too much that's different. I be shining, they be shining. Get your one shot, don't you miss it. What you know by waking up every day like you on a mission. And I hope you learn to make it on your own. And if you love yourself, just know you'll never be alone hope that you get everything you want and that you chose. I hope and it's the realest thing that you ever know. Hope you get the pretty girls, it's pretty and everything. Million dollar careers, having million dollar dreams. And when you get it all, just remember one thing. Remember one thing. One man could change the world. One man could change the world. told me if you write your name in stone, you'll never get the white out. I grinded out that black hole, then performed up at the White House, standing next to Jim Carrey. We traded stories, then laughed. I said, You're not the only one I know got rich wearing masks. Where I'm from, I swear they broke. They need way more than the cash. We need more than what you have, and then we need more than that. But how I'm supposed to say I'm tired if that girl from West Virginia came up in conditions that I couldn't survive? Went to war, came back alive. On top of that, became a female black captain. When being black, you had to extra extra, extra try. Way before James Brown made us proud. She bought a crib on the same street as Marvin Gaye, right there on how to drive. And she taught me how to drive. And she raised the kids, then the kids' kids. And she did it right. Taught me how to love, taught me not to cry. When I die, I hope you teach me how to fly. All my life, you've been that angel in the sky. Saying, I hope you learn to make it on your own if you love yourself, just know you'll never be alone. I hope that you get everything you want and that you chose. I hope that it's the realest thing that you ever know. I hope you get the pretty girls that's pretty at everything. Million dollar cribs, have a million dollar dreams. When you get it all, just remember one thing. Remember one thing that one man can change the world. That one man can change the world dat was muziek van Big Sean. Samen met Kanye West en John Legend met eh, One Man Can Change. En daarvoor horen we muziek van SFB met Je Kan Chillen Met Mij. CFM Zandvoort, The Nightwalk. Kenny B, die gooit hoge hoog met zijn hit in Parijs. Maar daar heeft zijn liefdesleven wel onder te lijden. En ook heeft de zanger amper tijd om met zijn vrienden naar de kroeg te gaan. Het is een hectisch moment eh, vertelt Kenneth Bron zoals hij eigenlijk heet mijn leven is van 10 naar 110 gegaan. Ik ren van interview naar radiostudio en tv-opname naar studio naar optreden. Het gaat maar door. Ik hou van chill op het terras in de zon. Maar dat komt er gewoon even niet van. Kenny is wel dankbaar dat mensen zijn muziek willen horen. Maar wekenlang van s ochtends vroeg tot s avonds laat eh, geen tijd voor jezelf hebben. Ja, dat is weer een nadeel natuurlijk. Het succes van zijn hit heeft de zanger behoorlijk overvallen. Ik ga al heel lang mee in de muziek en ik heb al veel hits gescoord in Suriname. Maar nu breek ik pas door bij de groot publiek in Nederland. En heb ik er nummer 1 in. Dan word je geleefd. Ja, letterlijk en figuurlijk. Maar ja, dat hoort erbij. Er komen vast ook weer rustige tijden aan. En ik zal eerlijk gezegd opgelucht ademhalen. Ik ben ook de jongste niet meer. Eh, want hij is alweer uh, eh, 53, die Kenny B. Hij heeft het zelfs te druk eh, voor romantiek. Dat is geen plek in zo'n hectisch leven. Dat wilde je vrouw niet aandoen. En van One Night Stands, dat is hij niet meer van. Want ja, hij is al 53. Hè. En eh, vader van zes kinderen van verschillende vrouwen. Ik zou best aan een vrouw kunnen komen. Maar dan gaat het meer om Kenny B dan om Kenneth. Dus die aandacht is betrekkelijk. En in een relatie moet je investeren. En dat lukt op het moment niet. Misschien later wel, als hij 65 is. Dan eh, heeft hij daar genoeg tijd voor. Ik was van de week samen met hem in eh, Berg op Zoom. Nou ja, samen is een groot woord. Maar we waren allebei in Berg op Zoom. Tijdens het optreden van Sterren op het plein. Dat is er eh, een Tros, hè. En eh, ja, dan kan je zien dat hij echt eh, geleefd wordt. Want hij is, eh, ja, hij is 53. Maar zingen, dat kan niet als de beste. En je hoort hem nu met een, met een Deep House remix. Kenny B met Parijs hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie op de boel hoger ik. Exerpant sur mon amour Mademoiselle, tu es très belle Belle, belle, Je suis nélandais, Oh Je parle un petit peu français Un Je suis nélandais, Oh Je parle un petit peu français Un mm, mm.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 je parlais un petit peu français, un excès. was muziek van Cube One, Future, q en Pitbull met Get Loose. En daarvoor horen we elke klein met In My Head, zijn laatst verschenen hit. Hè. CFM Zandvoort en Nightwalk, een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort. We gaan eens even kijken naar de feestjes voor vanavond. Terwijl de partyagenda. Nou, zoals altijd beginnen we eerst met Brainwashing Escape in Amsterdam. Vanavond op deze 27 juni begint het allemaal om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. De intrace 16 eh, euro. En voor meer informatie check even de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Carita Lanina. Tamor en MC Marbo en Sexy Mr. S. van Sex is ook weer van de partij. Vanavond dus in Escape het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in de Melkweg het wekelijks feestje Encore. Vanavond Hollands, eh, Hollands Home of Hip Hop. Dat is het thema voor vanavond. Het begint om eh, rond de klok van 5 voor 12. Oftewel rond middernacht nu tot 5 in de ochtend met um, Rufus Riley. SMP, Irwan. En de MC is uh, eh, Vet. Dat is vanavond in de Melkweg. Encore met het thema Hollands Home of Hip Hop. Oftewel het beste van hip-hop uit de eh, Nederland natuurlijk. En vanavond in Paradiso hebben we de official afterparty van Awakening Festival. Het begint om half 12 uur tot 5 uur in de ochtend. Iedereen is 15 euro. En voor meer informatie check even awakenings.nl. Met onder andere Richie Lee, de sluwe Force Blauwan. En uh, Kari Lekbush en Joel Mal. Dat is dus allemaal vanavond in Paradiso. De official afterparty van Awakening Festival 2015. En vanavond is dichter bij huis in de Stalker. Hebben we Vieze Foute Fitness Club. Begint om middernacht en duurt tot vijf in de ochtend. Voor meer informatie check even clubstalker.nl. En de line-up, ja, die is eh, niet bekend gemaakt. Dus je moet je gewoon even meemaken. Of misschien dat ze het zo meteen op eh, clubstalker.nl hebben gezet. Ik zag het net niet even vluchtig staan, dus... Eh, maar als je er naartoe gaat, kom je zeker niet voor verrassingen te staan. Want het is altijd gezellig in de stalker. En de rest van de feestjes, ja... ehm allemaal dagfeesten. Vandaag worden we onder andere Zomerkriebels Festival. En ja, de tijd is eh, aangebroken voor meerdere feesten. Volgende week, het eh, weekend van 4 eh, juli, kan je mij vinden op, op Sensation. En nou, de rest van de feestjes moet je best googlen. Dan kom je ze zeker tegen, want er zijn een heleboel feesten. Want ja, het evenementenseizoen is begonnen. Maar ja, voor vanavond in de clubs niet echt veel bijzonders te vinden. Dus, maar gewoon voor een gezellig avondje uit kan je zeker gezellig stappen. Zie CFM Zandvoort door met muziek. Want daar was ik natuurlijk aan je radio geklaard. Want ik lul weer veel te veel. Wat dacht je van Quintino en Sandro Silva? Het Aftermate. Icky, icky. Don't do it much, but when I do, I'm gone. Don't take it all off, keep your heels and thongs. Yeah. a mommy, that turns me on. Now just listen to the but I can't hide with these high heels on. Downtown in a thick crowd, but it's just you that my mind is on. Dressed up, got my heart messed up. You got yours and I got mine. it's unfair that I still care, and I wonder where you are tonight. Thinking it could be different, but maybe we missed it. Yeah, thinking it could be different. It could, it could. It's tug of war. What's it all for? Do I want it back? I still got a little flame for ya, uh, even though you drove me mad. Oh, now and then I pretend that it's you when I close my eyes. You got yours, I got mine, but I wonder where you are tonight. En daarvoor horen we Pitbull tezamen met Chris Brown met Fun. Het is even tijd voor de 10 boven beste plaat voor de dansgroep. I'm losing my feeling. Deze week op 10, om met Oscar met Loose Control. En op 9, Enzo vrede met Sometimes. Joe Stone met The Party. This is how we do it. Op 7, Yolanda Be Cool in D-Cop met Soma Casa Money. Money. En op 6, Collective Tombstraat met Sorry I Am Late. fast life. Go! Well, I forgot. Op 5, Showtag en Fassi. Met Satisfied. En op 4, Axwell en Ingrosso met Sun is Shining. Jamu. En op twee deze week Sam Veld in de EDX remix met show me love deze week op 1 in de 10 boven beste plaat voor de danshoek.